Hij is daarbij niet gediend van buitenlandse inmenging. Nederland respecteert de democratische verkiezing van Boutersen, maar volgens minister Verhagen zullen er alleen maar noodzakelijke contacten met hem zijn. Boutersen is hier alleen welkom om zijn gevangenisstraf voor drugshandel uit te zitten, zegt Verhagen. In Nijmegen zijn wandelaars begonnen aan de eerste dag van de Vierdaagse. De start is 1 tot 1,5 uur vervroegd, zodat de lopers de hitte kunnen voorblijven. De temperatuur kan vandaag oplopen tot boven de 30 graden. De marsleiding raadt wandelaars daarom aan goed te drinken en heeft extra waterpunten neergezet. Mensen die er langs de route wonen is gevraagd water uit te delen. De hittemaatregelen zijn het gevolg van de gestaakte Vierdaagse van 2006. Toen werd het wandelevenement na één dag gestopt wegens de hoge temperaturen. Bij die Vierdaagse overleden twee wandelaars. Nu wordt elke dag bekeken of het nodig is om maatregelen te nemen. Op Curaçao zijn bij invallen zes mensen aangehouden... die worden verdacht van betrokkenheid bij het leveren van drugs en mobieltjes aan gevangenen. Twee van de verdachten zijn medewerkers van de Bonfuturo-gevangenis. Politie en justitie zijn bezig met een grote schoonmaak in die gevangenis... in de hoop dat die gaat voldoen aan de internationale normen. Op het vliegveld van Mexico-stad is een man opgepakt... die probeerde apen het land in te smokkelen... De Mexicaan viel door de mand omdat hij zich verdacht gedroeg en een opvallend grote bobbel onder zijn kleren had. Bij een controle bleek dat hij 18 springaapjes in sokken had gedaan en onder zijn kleren had verstopt. Het weer, het wordt 27 tot 32 graden.